9 uur. Door Almegens met het NOS-journaal. Volgens persbureau AP hebben veiligheidstroepen in Teheran geschoten op demonstranten. Het Amerikaanse persbureau baseert zich op video's op sociale media. De chef van de politie in de Iraanse hoofdstad ontkent dat er op betogers wordt geschoten. Volgens hem is agenten juist opgedragen om terughoudend te zijn. De demonstranten willen dat de leiding van het land excuus aanbiedt... voor het neerhalen van het Oekraïense passagiersvliegtuig. Ook willen ze dat de militaire en politieke leiders aftreden. De Rotterdamse wethouder voor integratie Wijbinga vindt dat de stad een limiet moet kunnen stellen aan het aantal vluchtelingen dat wordt opgenomen. Jaarlijks zou Rotterdam er hooguit 640 moeten toelaten, zegt VVD'er Wijbinga in NRC. Volgens hem is dat één vluchteling op de duizend inwoners en hij noemt die verhouding goed te bevatten. Wijbinga vindt dat gemeenten meer te zeggen moeten krijgen over de instroom van vluchtelingen. Nu bepaalt het Rijk elk half jaar hoeveel statushouders gemeenten moeten opnemen. In Kerkdriel is een handgranaat gelegd bij het appartementencomplex waar burgemeester Henny van Koten woont. Het explosief is gevonden door een krantenbezorger. Woningen in de buurt zijn ontruimd, de omgeving is afgezet... en het winkelcentrum van Kerkdriel blijft voorlopig gesloten. De populairste kindernamen waren vorig jaar Emma en Noah. Er werden volgens de Sociale Verzekeringsbank in totaal 731 Emma's geboren... en 785 Noah's. Daarmee stoten ze Julia en Lucas van de troon... die in 2018 nog het populairst waren. De lijst wordt gedomineerd door korte namen. Voor meisjes werd na Emma vaak gekozen voor Mila, Julia, Sophie, Zoe en Tess. Bij de jongens waren vorig jaar na Noah... Daan, Lucas, Levi en Sam populaire namen. Het weer op de meeste plaatsen droog, lokaal wel een enkele bui... maar ook af en toe zon, het wordt 7 graden. Vanavond en vannacht op steeds meer plaatsen regen. ook morgen is het lange tijd nat, vooral in het oosten van het land. Dan wordt het een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Het aantal files begint nu langzaam af te nemen. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort nog 10 minuten vertraging bij knooppunt Eemnes. 10 minuten extra ook op de A1 richting Amsterdam tussen Naden en Naden Vesting. Een kwartier vertraging op de A2 Utrecht-Amsterdam tussen Maars en knooppunt Holendrecht. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen 5 minuten vertraging bij knooppunt Velsen. Door een ongeluk op de ring bij Amsterdam A10 bij Amsterdam over Amstel 7 kilometer file. Vertraging vanaf Durgerdam is een kwartier. De rechterrijstrook is dicht. Voor de Koentunnel op de A10 tussen tussen Afrit Volendam en de Koentunnel 3 kilometer file en 10 minuten extra. Op de A44 eh, Den Haag richting Amsterdam 10 minuten vertraging tussen Oegstgeest en Kaagdorp.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 And you can dance. For inspiration. maandag 13 januari. Mijn naam is Walter Sands, ik ben tot 10 uur bij je. En we tellen nog steeds door 109 dagen tot de Formule 1. En je hoorde Madonna, 1984 alweer. En eh, ja, we gaan gewoon lekker terug naar 2019.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 Oh, it's like they know how I feel. be watching the world Sitting at the side of the curb You're busy be watching the world singing Left my home and I flew east over North Sea Life's just beginning, I'm breaking free on the ninth street with the sun on my back. Yeah, yeah. Knock for a Uber. Gonna kill some time on the hair and drag. Busy be watching the world. Sitting at the side of the curb. You're busy be watching the world. Singing, This is how it feels when a good day comes.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 5 graden is het op de officiële ZFM thermometer. Het wordt niet meer dan 7 en pas vanavond gaat het regenen. Gaan wij door met een soundtrack. En dat is de soundtrack van True Blood, Bad Things. When you came in, the air went out And every shadow filled up with doubt don't know who you think you are, but before the night is through, I wanna do bad things with you. I'm the kind to sit up in his room. Heart sick and eyes filled up with blue. what you've done to me, but I know this much is true. I wanna do bad things with you. shadows there, filled up with doubt.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 till decide to do, Jolene? Parton hier bij ZFM waar het 20 over 9 is. Oude en nieuwe muziek hier bij ZFM. 24 uur per dag zenden wij voor je uit. En we draaien bijvoorbeeld nieuwe plaatsen zoals deze, Maroon 5.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 I go do do hier bij ZFM. En eh, heb je 4, 5 en 6 september al in je agenda staan? Het programma voor de Historic Grand Prix is bekend. En het is echt een enorme waslijst en er gebeurt weer ontzettend veel. We hebben het allemaal op onze site gezet. Als je kijkt op ZFM Zandvoort naar de slash nieuws... dan zie je een heel verhaal over alles wat er bij de komende Historic Grand Prix eh, te zien is. Waaronder 40 jaar F3. Dus dat wordt echt eh, geweldig. Nou ja, zet 4, 5 en 6 september vast in je agenda. En ondertussen draaien wij gewoon muziek. Zoals deze van Michael Jackson. We horen op het achtergrond al. Off the wall. And there ain't no room for you in this part of town. Cause we're the party people night and day. Living crazy, that's the only way. So tonight, gotta leave the 9 to 5 upon the shelf. And just enjoy yourself. Groove, let the madness in the music wall. Life is so Michael Jackson. 1979 alweer, bijna 40 jaar. Wat meer dan 40 jaar geleden alweer. Drie voor half tien hier bij ZFM. En we gaan nog even terug naar 2019 met een plaat van Geike. En Geike, dat is de zangeres, de ex-zangeres van ik. Hier is ze met Offshore. What you don't need to know Though the And alone Every time you need it here I need gentle by The died to Lancy, to bandit. see before. Or silver waves. Let it be the glitter when your face is storm. Let it be the glitter when face storm. Oh, you know I'll always keep you safe. kijken hier bij ZFM, waar het precies half tien is. En ja, de vaste luisteraars weten het, half tien. Half tien en dan is de tijd voor de rubriek Jazz is niet eng. En jazz is ook helemaal niet eng. We hebben op zaterdagmiddag nu een programma, een nieuw programma van 12 tot 2 met hele toegankelijke jazz. En daar zou je bijvoorbeeld deze plaat ook kunnen horen. Dit is Lady Gaga samen met Tony Bennett. En ja, ook zij hebben jazz gemaakt. Lady Gaga. hungry for dinner at eight. I'm starving. She loves the theater, but she never comes late. I never bother with people that I hate. That's why this chick is a tramp. <laughs> she doesn't like crap games with barons and earls. soap. I hate California. It's crowded and damn. That's why the lady is a I'm tramp. Sometimes I go to Coney Island. Oh, the beach is divine. And I love the Yankees. Jeter's just fine. I follow Rogers and Hart. She sings shrimp. I love a prize fight that isn't a fake. No fake. And I love to rowboat with you and your wife in Central Parkway. <laughs> she goes to the opera and stays wide awake. Yes, I do. That's why this lady is a tramp. She likes the green, green grass, grass, under her shoes know. Lady Gaga. Let's by the Lady is a Tramp. De rubriek Jazz is niet één. hier bij ZFM. En van de jazz is een klein stapje naar de soul. En van soul gaan we heel snel door naar de disco. Zoals deze Bad Girls van Donna Summer. En die is meteen wordt die gevolgd door Bad Boys. Dat hoor je allemaal hier bij ZFM. Duh. Zandvoort. Dit is ZFM. I like when you get mad. I guess I'm pretty glad that you're alone. You said she's scared of me. I mean, I don't see what she sees, but maybe it's cause I'm wearing your clothes. Luid van Zandvoort. Dit is ZFM. Ja, en dat was Billie Eilish met Bad Guy. En daarvoor in de Bad Girls van Donna Summer. En op de achtergrond hoor je Maan. Heb je die al gehoord, de nieuwe plaat van Maan? Ze zit hier alleen in de trein en ze duikt in haar jas. En kijkt uit het raam en ze vraagt zich af. Hoe zou het voelen jezelf te zijn? Want soms doet het pijn als ze huilt, maar ze lacht. Ze huilt, maar ze lacht. Loopt door een wereld die niet aardig voelt, onbedoeld zegt ze dingen die iedereen altijd zegt. Want nooit gaat het slecht, altijd oké en ze lult met ze mee en ze lacht. Ze huilt maar ze lacht. alleen als ze loopt in de stad En ze kijkt in het raam, ziet een ander er staan En ze weet wie het is, maar ze wil haar niet zijn En gaat door met de schijn En ze lacht Ze huilt, maar ze lacht Wat als ze morgen besluit niet te schuilen Haar betere ik voor haar ware gezicht te ruilen Zullen de vrienden die zij wil vertrouwen Nog steeds van haar houden als ze huilt. Als ze huilt en niet lacht. zit hier alleen in de trein en ik duik in mijn jas. En kijk uit het raam en ik vraag me af. Hoe zou het voelen mezelf te zijn? Want soms doet het pijn als ik huil. Maar ik lach. Ze huilt, maar ze lacht. Prachtig nieuwe plaat van Maan. Hier bij ZFM, waar het kwart voor tien is. Boven vrolijks. Emotion van Samantha Sang, een eendagsvlieg uit Australië. Maar de Bee zingen mee. 1977. Samantha Sang. En je hoort ook de Bee Gees. De Bee Gees hebben het nooit zelf uitgebracht. Het is wel ooit op een uh, uitgekomen, maar uitgekomen. Ze hebben het echt nooit zelf uitgebracht. En dit uh, Samantha Sang, dat is dus een eendagsvliegje uit eh, Australië. Gaan wij door met Charlie's Angels. Good morning, Angels. Good morning, Charlie. Ariana Grande, Miley Cyrus en Lana Del Rey. Don't Call Me Angel. Hier bij ZFM waar het 8 voor 10 is. Ja, en dan weet je, twee platen voor 10. Dat wordt weer meezingen. Iedere morgen zonder zorgen ja, dat is toch wat ik het liefste wil. Ik kijk naar de zon en niet achterom. Want de toekomst, ja, die begint vandaag. Ik zong al meer dan duizend liedjes. Maar er is niet zo mooi is het geluk. Een lach en een traan, dat is het bestaan. Zet mijn vrienden en familie bovenaan. Roos op het leven, geniet van elk moment. Soms zit het mee, dan weer tegen, ja we zijn eraan gewend. Martin. Samen met René Vroger, proost op het leven. En dat was het weer voor vandaag. Bijna 10 uur hier bij ZFM. Zometeen de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. De uitzending van afgelopen zaterdag. Live vanuit Café Hoogland. En als je daarbij wil zijn, je bent van harte welkom Je kunt elke zaterdag bij ons meekijken hoe wij radio maken vanuit Hotel Hoogland. Goedemorgen Zandvoort tussen 10 en 12. Ik ben de woensdag weer. Morgen zit Ger hier. En eh, mocht je zelf zin hebben om mee te doen bij ZFM, kijk op de site. We dus zijn van harte welkom. We hebben nog vrijwilligers nodig. Presentatoren, sidekicks, redacteuren, verslaggevers. Je bent van harte welkom als je mee wilt doen bij ZFM. En dan maak je meteen het 30-jarig bestaansfeest mee. Nou, dat wordt hartstikke leuk. Op de achtergrond gooi je Tom Brown. En hij eh, gaat gewoon door tot 10 uur.